Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kamerverhuurders in Amsterdam sluiten nog steeds omstreden groepscontracten af. Ondanks een verbod dat in 2020 werd ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Verhuurders gebruiken de contracten om zo het puntensysteem te omzeilen... en daardoor hogere huurprijzen te kunnen vragen. Amsterdam is de enige stad die de groepscontracten verbiedt... maar geeft de afgelopen jaren niet in. De gemeente gaat nu, naar aanleiding van het onderzoek, wel handhaven. Het demissionaire kabinet heeft een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Volgens minister Kaag van Financiën is het een evenwichtig pakket. Wel worden de details pas op Prinsjesdag bekendgemaakt. Afgelopen dag lekt het al uit dat het kabinet van plan is om 2 miljard euro uit te trekken... om de koopkracht voor mensen met een laag of middeninkomen te verbeteren. Dat geld gaat vooral naar een verhoging van de zorg- en huurtoeslagen. In de Verenigde Staten is orkaan Idalia afgezwakt tot een tropische storm. Er zijn nu nog windsnelheden van 110 km per uur. In Florida en Georgia zitten zo'n 460.000 mensen zonder stroom. Ook zijn duizenden gebouwen beschadigd. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Afgelopen dag kwam de storm aan land als een orkaan van de derde categorie. Nu is de storm in de buurt van South Carolina. In een flatgebouw in Hengelo in Overijssel woedt een grote brand. Meerdere verdiepingen staan in brand en het gebouw wordt ontruimd. De brandweer denkt dat er een explosie is geweest. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de grote brand in de Surinamestraat. De Milieudienst dreigt met boetes tegen chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht. Gemoers lost de PFAS-stof TFA in de riolering, maar heeft daar geen vergunning voor. Volgens het RIVM is de stof mogelijk een risico voor de gezondheid. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen stevige buien over. Met name aan de kust is er ook kans op hagel en onweer.